Commissievoorzitter Juncker komt woensdag met een voorstel. Daarin staat dat 120.000 vluchtelingen uit Hongarije, Griekenland en Italië over andere lidstaten worden verdeeld. In het centrum van Brussel zijn de eerste tractoren aangekomen voor een nieuw boerenprotest. Melkveehouders hebben last van de Russische boycott en van de afschaffing van het melkquotum. De varkensboeren zijn kwaad omdat ze minder krijgen voor hun vlees dan collega's in andere EU-landen. De boeren, ook Nederlanders, hebben Brussel uitgekozen voor hun protest omdat de EU-ministers van Landbouw daar vandaag bij elkaar komen. Voor de kust van Maleisië zijn 61 lichamen geborgen van illegale Indonesische immigranten. Die zaten op een houten boot die een paar dagen geleden kapseisde, vermoedelijk door overbelasting en slecht weer. Op de overbevolle boot zaten zo'n 80 mensen. 20 van hen werden meteen gered, de rest is verdronken. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa leggen morgen weer hun werk neer. De staking begint om 8 uur s morgens en duurt tot middernacht. Er vervallen vooral vrachtvluchten van Lufthansa en lange afstandsvluchten die vanuit Duitsland vertrekken. Het is alweer de dertiende staking in een langlopend conflict. De stakingen hebben Lufthansa zo'n 300 miljoen euro gekost. TV-zender RTL Z is sinds vandaag een 24 uur nieuwszender. Tot nu toe werd er alleen overdag uitgezonden. In de avond is er nu meer ruimte voor verdieping, onder meer in een talkshow. RTL Z richt zich vooral op ondernemende mensen en wil voor die doelgroep ook evenementen organiseren. Het weer, vrij veel bewolking en een paar lichte buitjes. Later in het noorden wat meer zon. Er staat een noordwestelijke windkracht 3 tot 5. Het wordt een graad of 17. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag droog, zonnig en wat warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad vooral nog eh, file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Bij de afrit Rotterdam Centrum staat 5 kilometer door een ongeluk met twee vrachtwagens. Twee rijstroken zijn er dicht, de vertraging is bijna een half uur. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Hoevelaken 4 kilometer. De brug is even open op de A9 richting Alkmaar staat er daarom tussen Haarlem-Zuid en Knoop en Velzen nog 3 eh, kilometer.